Eureco, moederbedrijf van onder meer Achmea, kocht tien jaar geleden 33% van de aandelen van PZU. De bedoeling was uiteindelijk een meerderheidsbelang te krijgen. Maar de Poolse regering wilde geen buitenlandse inmenging meer. Eureko krijgt voor het afstoten van zijn aandeel ruim een miljard euro. Er worden te weinig plastisch chirurgen opgeleid. Daardoor lopen de wachtlijsten voor bijvoorbeeld huidtransplantaties en borstreconstructies steeds verder op. Dat zegt de beroepsvereniging. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het aantal opleidingsplaatsen voor plastische chirurgie gehalveerd tot zeven nieuwe studenten per jaar. Volgens de vereniging denkt het ministerie dat plastische chirurgen niets anders zijn dan botox-spuiters. KLM en de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda praten met elkaar over samenwerking. Garuda stond tot voor kort op de zwarte lijst van de Europese Unie vanwege ondermaats onderhoud aan de vliegtuigen. Garuda overweegt op Europa te vliegen. Door de gesprekken met de KLM maakt Schiphol een goede kans de bestemming te worden, al dus de KLM. Een Arnhemse gemeenteambtenaar wordt ervan verdacht dat hij de afgelopen drie jaar 15.000 euro in eigen zak heeft gestoken. Dat heeft hij met ingenieuze boekhoudkundige transacties gedaan, zegt de gemeente Arnhem. De ambtenaar heeft de fraude bekend. Hij is geschorst. De gemeente moet nog beslissen wat er verder met hem moet gebeuren. Het WK Dammen in Rio de Janeiro is afgelast. De dammers zouden gaan spelen in een glazen kooiconstructie op het strand van de Copacabana. Maar die voldeed niet aan de eisen, zo deugde de airconditioning niet. Het WK Dammen zou worden gehouden van 18 oktober tot 10 november. Of het doorgaat, en zo ja waar, is nog niet bekend.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 Just me and my thoughts, sailing far away like a warm drink. It seeps into my soul. Please just leave me right here on. could spend some time with me if you want to. Oh, see. I'm all at sea.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 cold Thank you.